Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De advocaten van Nabil eh, B. staan op een dodenlijst. Volgens de Telegraaf staan de twee advocaten op een lijst die rondgaat in de onderwereld. Ook misdaadjournalist Peter R. de Vries loopt ernstig gevaar. Nabil nou, B. is de belangrijkste getuige in een grote moordrechtszaak... tegen onder andere Ridouan Taghi. Zijn eerste advocaat, Dirk Wiersum, werd vorig jaar doodgeschoten op straat. De twee advocaten die hij nu heeft zeggen in de krant dat ze gewoon doorgaan met hun werk. Meerdere mensen in het Outbreak Management Team zijn de afgelopen tijd bedreigd. Dat team adviseert het kabinet over de coronaregels. Aan nu.nl hebben ze verteld dat meerdere leden thuis zijn opgezocht of allerlei dreigberichtjes kregen. Een van hen kreeg zelfs een plaatje van een strop toegestuurd. In Calais in Frankrijk staan lange rijen vrachtwagens bij de tunnel naar Engeland. Dat komt door de brexit. Veel bedrijven willen deze laatste maand nog zoveel mogelijk spullen naar de overkant overbrengen, ziet correspondent Frank Renaat. Soms lopen er ook nog migranten tussendoor op de snelweg... omdat ze proberen aan boord te komen van die vrachtwagens. Kortom, een enorme drukte hier op de A16. Er is nog steeds geen handelsdeal met de Europese Unie. Daar hebben de Britten nog maar 27 dagen de tijd voor. Gezellig om de kerstboom eind december, maar met hoeveel mensen? Leden van het Outbreak Management Team zeggen in het AD dat ze weinig voelen voor versoepelingen. Hooguit denken ze erover iets meer gasten toe te staan bij het kerstdiner. Zes in plaats van drie. Deze vrouw houdt nog nergens rekening mee. Normaal gesproken zou je kerst, eh, Sinterklaas gewoon met familie vieren. Oud en nieuw met familie en vrienden. Dus ja, nu zal het gewoon eh, wat, wat minder zijn. Ja, misschien gewoon alleen met mijn vriend samen vieren. Of ja, hoe het eh, mag zijn, zeg maar, wat, wat toegestaan is natuurlijk. Dinsdag horen we als het goed is wat we tijdens de feestdagen wel en niet mogen. Dan geeft premier Rutte weer een persconferentie. Het weer, de dag begint bewolkt. Vanmiddag is er meer zon, hoewel het langs de kust flink kan regenen. Het wordt 7 graden. Morgen meer zon en een gaat op 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 richting Knopend Amstel tussen Knopend de Nieuwe Meer en Knopend Amstel staat 5 kilometer file door een kapotte auto.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 it feel? Second fleeting moments But if I'm being honest You're still the only thing that matters in my life Oh, in my life, hey. Eh? And even though I'm far away now Our bond will never break in somehow The way I feel will never fade It stays the same, we never change it And a thousand miles just ain't that far When you're with me Can't you see what I see?